is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft kritiek op het mensenrechtenbeleid van minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken. Rosentaal wil bondgenoten niet meer op schendingen van mensenrechten aanspreken en heeft het uit zijn beleid geschrapt. De minister wil zich meer richten op landen waar het echt mis is met de mensenrechten. De afgelopen 30 jaar stond het aanspreken van bevriende landen op mensenrechten schendingen zeer nadrukkelijk in het beleid van Buitenlandse Zaken. De oppositie wil dat dat zo blijft. D66 heeft daarvoor een motie ingediend. De VVD vindt het verbodig. Nederland spreekt landen altijd aan op schendingen en dat hoeft niet opgeschreven te worden, zegt de VVD.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 Aan de Mexicaanse oostkust is een orkaanwaarschuwing afgegeven. De eerste tropische storm van het seizoen raast richting dat gebied. Bewoners van dorpen en steden die direct aan de kust liggen moeten hun huis uit. De autoriteiten zijn bang voor modderlawines en overstromingen. Op sommige plaatsen wordt anderhalve meter regen verwacht.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 make this nice music, let's go crazy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 out of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 promise tonight.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 吧哈。 verlangen naar verlangen Uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen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 is a no-no She's all I'm thinking of All I'm thinking of Taxi I've got some patching up to do Yes, I have now Taxi Like a fool. just wanna see her Just wanna see her Put a pedal to the metal There's not matter I got to say I deceived her